8 uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. De ramp in de havenstad Tianjin in China is vermoedelijk deels te wijten aan de brandweer. Die wist eerst niet dat in het brandende pand chemicaliën lagen opgeslagen en bluste met water. Daardoor breidde het vuur zich juist uit, schrijft een Chinese staatskrant. In de loods lag vermoedelijk calciumcarbide en als die stof in contact komt met water ontstaat een uiterst explosief gas... Het dodental van de ramp in Tianjin is gestegen tot 56, onder wie 21 brandweerlieden. Er zijn ruim 700 gewonden. Aanhoudende droogte leidt in Guatemala tot grote voedseltekorten onder de bevolking. Volgens het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties... hebben bijna een miljoen mensen in het Midden-Amerikaanse land niet genoeg te eten. Veel oogsten mislukken door de droogte, al voor het derde jaar op rij. Volgens de VN zijn steeds meer kinderen in Guatemala chronisch ondervoed. Amnesty International zegt dat Oostenrijk vluchtelingen schandalig en mensonterend behandelt. De mensenrechtenorganisatie is met een vernietigend rapport gekomen over het opvangkamp in de stad Traiskirchen bij Wenen. Het kamp barst uit zijn voegen, kinderen die zonder ouders reizen worden aan hun lot overgelaten en de rijen bij het eten zijn zo lang dat sommige mensen niet eten, meldt Amnesty. Ook is de hygiëne belabberd. In Truiskierchen is de centrale opvang van asielzoekers in Oostenrijk, zoals Nederland die heeft in Ter Apel. De storing bij T-Mobile is nog niet verholpen. Sinds begin van de middag kunnen sommige klanten niet bellen of gebeld worden. T-Mobile schat dat zo'n 30% van de 3,7 miljoen klanten last heeft van de storing. De provider verwacht dat de meeste problemen in de loop van de avond zijn opgelost. Bellen met 112 blijft voor alle klanten mogelijk. Het weer vanavond en vannacht vallen verspreid over het land een paar stevige buien met lokaal veel regen. Later vannacht trekken die buien weg. Morgen wisselend bewolkt en geregeld een bui. Het wordt 19 tot 24 graden. Zondag blijft regenachtig en met 20 graden is het dan iets frisser. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.